Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Bij een grote uitslaande brandsbest vrijgekomen. De politie onderzoekt hoe ver de deeltjes zijn verspreid. De brand is inmiddels redelijk onder controle. En ook de rookontwikkeling neemt af. Maar de brandweer adviseert omwonenden wel alle ramen gesloten te houden. De school staat sinds begin januari leeg. Hoe de brand is ontstaan is onbekend. De Amerikaanse autoriteiten waarschuwen voor aanslagen op winkelcentra in de VS. De islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab in Somalië heeft zijn aanhangers in een video opgeroepen de aanslagen te plegen op winkelcentra die door Joden of Amerikanen worden geëxploiteerd. De spreker in de video heeft het ook over winkelcentra in Canada, Groot-Brittannië en Frankrijk. Het lichaam dat vanochtend in een natuurgebied bij Nijmegen werd gevonden is in de daad van de vermiste Mariska Peters. De politie hield er al rekening mee dat het de 21-jarige vrouw uit Nijmegen zou zijn. Mariska Peters verdween twee weken geleden toen ze onderweg was naar een vriendin. De politie vermoedt een misdrijf. In Zuid-Afrika zijn honderden mijnwerkers gered uit een goudmijn waar brand was uitgebroken. Alle 468 werknemers zijn in veiligheid gebracht. Dat meldt het bedrijf dat de mijn exploiteert. De brand brak vanochtend uit in de goudmijn die zo'n 75 kilometer van Johannesburg ligt en een van de diepste ter wereld is. Waarschijnlijk is het vuur ontstaan tijdens onderhoudswerkzaamheden. De burgemeester van Rome wil een benefietwedstrijd tussen het Nederlands elftal en Italië... om op die manier de schade te betalen die Feyenoord-hooligans afgelopen weekend hebben veroorzaakt. Burgemeester Marino stelt voor dat de wedstrijd in de Kuip in Rotterdam wordt gespeeld. Hij legt het plan neer bij de Italiaanse voetbalbond. Het weer, regen en natte sneeuw. En daardoor kan het glad zijn. Er staat een stormachtige wind. Aan zee is het stormachtig kracht 6 tot 8. Morgenochtend wordt het droog. Dan neemt de wind af en dan breekt de zon door. En dan wordt het zo'n 9 graden.